In response to the ongoing and sustained discriminatory abuse received online by players and many others connected to football. De clubs zijn het zat dat bijvoorbeeld zwarte spelers worden gediscrimineerd. Door letterlijk op zwart te gaan willen ze een signaal geven. In Indonesië zijn ze begonnen met het bergen van de deze week vermist geraakte onderzeeër. Gisteren werden de wrakstukken gevonden en ook persoonlijke bezittingen van de 53 opvarenden. De onderzeeër verdween woensdag van de radar en is waarschijnlijk opengebroken door de waterdruk. Op verschillende plekken moest de politie vannacht de partypoeper uithangen bij illegale feestjes. In Zeist, bij Utrecht, kregen meer dan 100 feestgangers een boete. En ook in Breda en in het Gelderse Tiel werden feestjes door de politie beëindigd. Corona is goed voor de natuur. Dat zeggen drie studenten in Arnhem. Ze deden een onderzoek waaruit blijkt dat mensen de natuur het afgelopen jaar veel meer zijn gaan waarderen. En dat is denk ik voornamelijk omdat natuurlijk hè, met corona, we werken allemaal thuis. Hè, de muren komen een beetje op je af. Wil je toch, ja, merken mensen toch dat de natuur wel een uitkomst biedt om lekker even te ontspannen. Ook studenten waren het afgelopen jaar veel in de bossen te vinden. Deels omdat dat de enige manier was dat je nog mensen kon zien. Omdat je daar wel op afstand kon zijn. Ehm, en dat ervaren heel veel studenten als toch wel heel erg rustgevend en toch even van hun beeldscherm af. Dat de natuur populairder wordt merken ze ook bij natuurmonumenten. Daar zagen, zagen ze er afgelopen jaar bijna 40.000 nieuwe leden bij komen. Het weer, nu nog wolken, vanmiddag wat meer zon, graadje of 12 wordt het. Ook morgen regelmatig zon en ook nog ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Den Hoever staat file bij Hoorn Noord 3 kilometer met 10 minuten vertraging.